Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het gaat beter met de economie dan gedacht. Het Centraal Planbureau verwacht volgend jaar een economische groei van 1,5 procent. Drie maanden geleden ging het CPB nog uit van nul. Verder verwacht het planbureau dat het aantal werklozen minder hard groeit dan aangenomen. Voor dit jaar rekent het CPB op een economische krimp van 4 procent... waar het eerder nog een krimp van 4, kwart procent voorzag. Het bureau spreekt van een opverende economie, al blijven de risico's en onzekerheden onverminderd groot. De gemeente Amsterdam heeft grote fouten gemaakt bij de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van de Noord-Zuidlijn. De belangrijkste conclusie in het rapport van de enquêtecommissie die de aanleg tegen het licht hield, is dat Amsterdam nooit met het project had mogen beginnen. De verwachtingen over het aantal mensen dat met de Noord-Zuidlijn zal reizen zijn veel te optimistisch. En de commissie vindt het een slechte zaak dat Amsterdam geen heroverweging over de lijn heeft gemaakt... toen duidelijk werd dat het Rijk maar één keer subsidie zou geven. In Friesland wordt al geschaatst op natuurijs. Op de Riepcherksterpolder ligt net genoeg ijs om een rijdende schaatser te kunnen dragen. Stilstaan is gevaarlijk, want dan is de kans groot dat de rijder door het ijs gaat. Inmiddels zijn veel ijsclubs druk bezig om ijsbanen te prepareren... om de eerste marathon op natuurijs te houden. Volgens de weersverwachtingen blijft het de komende vier dagen licht tot matig vriezen. In Darmstad in Duitsland hebben vijf mannen met veel geweld een juwelierszaak beroofd. Ze reden met een gestolen auto door de stalen deur van het winkelcentrum waarin de juwelierszaak zit. Daarna reden ze door het stalen rolluik van de winkel. Een nachtwaker die op het lawaai afkwam werd met een bijl bedreigd en zo in bedwang gehouden. De vijf namen voor ruim 400.000 euro aan juwelen mee. Het weer volop zon en het blijft droog.